Christian Bonenwakker met het NOS Journaal. Zorginstellingen hebben in 2017 meer winst gemaakt dan in het jaar daarvoor. Blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de oudere zorg deed het beter. Gezamenlijk leden die instellingen in die sector in 2016 nog 70 miljoen euro verlies. Maar een jaar later hadden ze dat omgebogen in een winst van 300 miljoen. Ook de andere grote zorgsectoren, ziekenhuizen, GGZ en gehandicaptenzorg... zagen hun resultaat verbeteren, ondanks de gestegen personeelskosten. Volgens het CBS leed in 2017 één op de vijf zorginstellingen nog verlies. Ook dat is een verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor. De Europese Commissie maakt zich zorgen over een partij vlees uit Polen, afkomstig van zieke koeien. Een Pools tv-programma heeft undercoverbeelden laten zien... waarop onder meer kreupele koeien en dieren met abscessen illegaal worden geslacht. Daarna worden ze wel voorzien van officiële stempels. Zo'n 2700 kilo daarvan is geëxporteerd naar andere Europese landen... maar voor zover bekend niet naar Nederland. De Europese Commissie stuurt maandag deskundigen naar Polen om de zaak te onderzoeken. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt heeft Vitesse nog een aanvaller binnengehaald. Het is de Ghanese Mohamed Daouda. Hij wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Anderlecht. Eerder op de dag werd bekend dat Feyenoord zich heeft versterkt met Cuco Martina. De geboren Rotterdammer wordt gehuurd van Everton. En voormalig international Erik Pieters gaat van Stoke City naar de Franse club Amiens, ook op huurbasis. De transfermarkt sloot om middernacht. Volgens de KVB waren er in Nederland 149 transfers, net geen record. Het weer. Vannacht en morgenochtend trekt een sneeuwzone van zuid naar noord over het land. In het zuiden valt de meeste sneeuw, zo'n 2 tot 5 centimeter.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 Yeah, yeah. And I don't I'll let my chat. Better you come for me, I'll let my chat, yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you come, I'll let my chat, yo. And if you tell me, I'll let my chat.